Door negens met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein op de westelijke Jordaanoever... heeft een Palestijn twee Israëliërs doodgeschoten. Een derde slachtoffer ligt gewond in het ziekenhuis. Het Israëlische leger spreekt van een terroristische aanslag. De dader is een man van 23, zegt het leger. Hij werkt in een fabriek op het bedrijventerrein. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat hij wegvlucht. Hij is nog niet aangehouden. Op het bedrijventerrein op de westelijke Jordaanoever... werken zo'n 5000 Palestijnen in Israëlische bedrijven. Reddingswerkers op Sulawesi blijven nog tot donderdag doorzoeken... naar slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. De Indonesische rampendienst spreekt van 5000 vermisten. Het officiële dodental staat nu op 1763. Vermoed wordt dat veel mensen verzwolgen zijn... doordat de grond aan de kust bij de stad Palu veranderde in drijfzand. Bij een brand in een vrachtwagen met drugsafval in Eindhoven... is vannacht zeer giftig zoutzuurgas vrijgekomen. De brandweer houdt voortdurend een slang met water op de vrachtwagen gericht... zodat het gas niet kan wegdrijven. De uitgebrande vrachtwagen staat naast een appartementencomplex. Twaalf woningen zijn vannacht ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een buurthuis. De vrachtwagen staat in de Offenbachlaan in Eindhoven. In diezelfde straat werd gisteravond ook al een andere vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Een van de betrokkenen bij het dodelijke verkeersongeluk gisteravond op de A44 bij Nieuw-Vennep was onder invloed van alcohol en drugs. Het is een man van 32 uit Oegstgeest. Het ongeluk gebeurde toen de verdachte een andere auto wilde inhalen. Er vielen twee doden, een man van 66 en zijn vrouw van 62. Ze kwamen uit Houten. Een derde betrokkenen raakte gewond.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 niet eens een mens nodig. van de whole bro, hou mijn hoofd cool. De jongste speler in deze game. Maakt niet uit of ik het volgende keer weer zo doe. De Grand Prix Formule 1. Hoe ik ook cruise, man, ik rijd zo smooth. Pak hem jullie op deze race. Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed. Maxi neemt de beker mee. Max Verstappen, Max Verstappen. aan. Ze zeggen ik ben de beste dat ik lijk maar een paar kilometers erbij. Just go with the flow, ja die meet die niet Is er iemand vergeleken met mij? En ik ben down en ik ben kapitein van de whole crew. In de nieuw en de old school, rij met zoveel vol bloed uit Spanje. Doe het voor oranje, doe het voor je land. Dat fucking volkslied dan je shit. Ik Ben op dreef en ik pop een campagne shit. Pak het de winst en we poppen champagne in mijn circuit. Want dan win ik de strijd van je.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 shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like den Novo Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights Living fast life, sitzt in der S-Line Panama, Panama, Panama, Panama Sie will um die Welt reisen Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann Denn ich muss Geld machen so high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life kein Flex, der Jack hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin wieder, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake Marley. Couch und Drake more life So high, so, so high steck meinen Schein in den Ovo-Line So high, so, so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake more life Night, wir spielen Fortnite, hängen auf der Couch, dem Drake More why that lip stop basking?